Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil niet dat leerlingen stress krijgen over leerachterstanden. En daarom komt er een nationaal plan om alle scholieren en studenten te helpen om de leerachterstand in te halen. School is totaal anders sinds corona en daardoor lopen veel jongeren studievertraging op. Zien ze ook bij het LAX. we zien dat die achterstanden eigenlijk gegroeid zijn sinds dat er anderhalve meter aangehouden moet worden in de klas. En nou ja, de voorbereidingen op het examen waren al lastig door dat gewoon examenkandidaten vanaf maart vorig jaar niet volwaardig onderwijs hadden. Eh, maar nu die anderhalve meter afstand, dat is eigenlijk het einde van, eh, van goed eh, fysiek onderwijs. Het kabinet denkt dat de leerachterstanden te groot zijn om snel op te lossen. Daarom komt er een programma dat een paar jaar duurt en daarin moeten jongeren op allerlei manieren worden geholpen om weer bij de les te zijn. Heel concreet is het nog niet. Volgende maand heeft minister Slop er meer info over. Ja, veel studenten zitten dus maar thuis te studeren. Dat kan best zwaar zijn zo in je eentje. Om daar aandacht voor te vragen gaan vijf studenten morgen urenlang in Hartje Eindhoven studeren. Het gaat mentaal niet zo goed met studenten en die hebben nu zeker tijdens de dames. Als ze alleen maar thuis moeten studeren gaat het alleen maar slechter. Eh, we vinden dat universiteiten te weinig doen om werkplekken te faciliteren voor studenten. Want er is nu veel onduidelijkheid over. Ook vinden ze dat het kabinet te weinig omkijkt naar studenten. De vijf jongeren kwamen op het idee voor de actie tijdens een borrel in hun studentenhuis waar ze met twaalf man wonen. Wij voelen ons soms al eh, niet heel goed tijdens deze tijd. Moet je nagaan als je in je eentje woont en niet kan studeren eh, op je huis en geen grote kamer hebt in het onderzoek naar de moord op Lotte van 14 uit Almelo heeft zich een getuige gemeld. Het gaat om de bestuurder van een blauwe Mercedes die werd gezien in de buurt van de sloot waar het meisje dood werd gevonden. Een man en zijn twee minderjarige zoons zitten vast in de zaak. De Britse coronavariant is mogelijk dodelijker dan de gewone variant. Volgens premier Johnson zijn er aanwijzingen dat de coronavariant tot hogere sterfte leidt. Al zegt de Britse premier ook dat het beeld nog niet compleet is en dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden. Het weer nog. Het blijft zo goed als droog vanavond. Vannacht wordt het min 1 tot 3 graden. Morgen winterse buien en bewolkt. Het wordt zo'n 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat file bij Osdorp 2 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging.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 Twee uur lang in sessions op jouw CVM Zandvoort. Wij maken gewoon een feestje. Gewoon een thuisparty. Zandvoort, grootste dansvloer. Gewoon in je huiskamer. In je auto. Of gewoon op je werk. Het kan zomaar. Misschien ben je eh, nog hard aan het werk. Daar weer, zeg ik. Weer ze natuurlijk. DJ Dion Cini, het komende uur. Hier live in de mix. Een uur lang de nieuwste hitjes. Dus eventjes die andere radiostations even uitzetten. Gewoon even zie het. Misschien kijk je wel mee op televisie. Ook gezellig dat je erbij bent. En ja, ben je aan het meekijken met DJ Dion Sydney hemzelf op zijn Facebook. Doe even een leuke shout-out. Vindt hij leuk? En ja, de tweede uur, DJ Ook een uur non-stop in de mix. Genoeg geluld. Door met DJ Dion Sydney. I would never have known. Hear me, trust me when I say this. Testify that loving you is easy, babe. Loving you is easy, babe. Loving you is easy, babe. Loving you is easy, babe. I'ma make a beeline. Do you wanna be mine? make a beeline? Do you wanna be mine? ZFM Zandvoort. Come on, let's rock. Come on, rock. Make that body rock. You wanna rock? Come on, rock. Make that body rock. Come on, let's rock. Come on, rock. Make that body rock. You wanna rock? Come on, rock. Make that body rock. Come on, let's rock. Rock. Come on, let's move. Move. You wanna rock? shadows dance in the distance Something just ain't right I'm cold inside Help me find what I'm missing We're all scared to fly But still we try Learn to be brave See the other side Won't you lead me there Have no fear Close your eyes Find paradise paradise.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 down, yeah, she don't play up. She don't downgrade, better get your weight up. How last this long, stay prayed up. Now she cheapin' with a tailor, she wanna blaze up. Paid a hundred mil, I couldn't get my grades up. Upgrade my beats till I never change up. Upgrade my whips and my crib and my kid. Let you get down to the business she did. that I'll never fall away. But we can live them if we stay the same.